uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dreigt een tekort aan nieuwe commando's. Dit jaar kwamen er 14 bij en staatssecretaris van Defensie Tuinman, zelf oud-commando... zegt in het AD dat het dubbele aantal nodig is. Officieel zijn er volgens Defensie elk jaar 40 nieuwe commando's nodig. Volgens de staatssecretaris is het geen optie om de eisen voor de opleiding naar beneden bij te stellen... In het Nederlandse verkeer zijn vorig jaar 7400 mensen ernstig gewond geraakt. Dat zijn er 900 minder dan in 2022. Maar in dat jaar waren er uitzonderlijk veel verkeersslachtoffers. Het Verkeersveiligheidsinstituut SWOF stelt dat er op de lange termijn een stijgende lijn te zien is. Eerder werd al bekend dat het aantal doden in het verkeer vorig jaar afnam. Als het aan aankomend president Trump ligt, stapt Amerika af van het systeem van zomer- en wintertijd. Het is lastig en kost ons land veel geld, schrijft hij op zijn social media platform. In Amerika is er vaker over gesproken. Twee jaar geleden stemde de Senaat in met een wet om alleen de zomertijd aan te houden. Maar die wet kwam niet door het Huis van Afgevaardigden. In Venezuela zijn acht mensen, onder wie zeven kinderen... om het leven gekomen door de explosie van een gasfles. Dat gebeurde in een huis in de hoofdstad Caracas. Volgens de burgemeester kwamen de doden uit één familie. Het oudste slachtoffer was 20 jaar en het jongste 15 dagen. Max Verstappen is door de Autosportbond FIA gehuldigd... voor het behalen van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij kreeg de trofee uitgereikt tijdens een gala in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Verstappen werd gefeliciteerd door de Rwandese president Kagame... die eerder op de dag bekend maakte dat hij zich wil inzetten om de Formule 1 naar Afrika te halen. Het weer bewolkt en zo nu en dan wat regen of motregen.